Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. In Libië tussen voor- en tegenstanders van de Syrische president Assad zeven mensen om het leven gekomen. Vuurgevechten vonden plaats in de Libanese havenstad Tripoli. Afgelopen dagen zijn er in de stad geregeld confrontaties geweest tussen de twee groepen. Veel mensen vrezen dat het geweld in Syrië overslaat naar Libanon. Militairen op het eiland Malta hebben 113 illegale bootvluchtelingen gered. Ze zouden allemaal afkomstig zijn uit Somalië de boot zaten 38 vrouwen, 74 mannen en een kind. De boot van de vluchtelingen lag zo'n 100 kilometer uit de kust van Malta. Werd opgemerkt door de Italiaanse kustwacht. De Spaanse politie heeft tien mannen opgepakt die een groot aantal historische wapens illegaal in bezit hadden. Het zijn onder meer artillerie, machinegeweren, luchtafweergeschut en granaten. De meeste wapens zijn afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog en de Spaanse Burgeroorlog en doen het nog. Behalve wapens zijn ook archeologische voorwerpen in beslag genomen, zoals meer dan 300 Romeinse, Arabische en Iberische munten. De jaarlijkse dag van de bouw is goed bezocht. Volgens organisator Bouw het Nederland brachten ruim 115.000 mensen een bezoek aan een bouwlocatie. Zijn er ongeveer 15.000 meer dan vorig jaar. Net als vorig jaar was de bouwput van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam een van de grootste publiekstrekkers. De dag van de bouw werd voor de zevende keer gehouden. Over het hele land waren meer dan 220 locaties open voor het publiek het Europees kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen hebben de Nederlandse vrouwen Sanne Keizer en Marleen van Iersel de finale bereikt. Het duo dat als derde was geplaatst won de halve finale van het duo uit Tsjechië. Morgen spelen de Nederlandse vrouwen de finale tegen het Griekse duo. Dan het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten kans op een bui.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 Even voor de klok van 5 uur weten we welke plaat op dit moment de beste is in Europa. En na die tijd kan je natuurlijk lekker naar ZFM gewoon blijven luisteren. De jongens van hier weekend in hebben weer een eh, bomvolle show voor je klaarstaan. Straks tussen 5 en 7. Your Breakdown zit ondertussen in de 22e jaargang, aflevering 20. En vandaag alweer 18 mei in 2012. De lijst bevat 19 stijgers, 2 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen na 16 weken Jesse G en Domino. Michel Kiwanaka Home Again na 15. En Katy Perry, Part of Me, verdwijnt na 13 weken uit de lijst. Snel stijgen is dus voor de tweede week achter elkaar. Rihanna, Where Have You Been? Deze week gaat ze 9 plaatsen omhoog. Snelste dalen dat is Riders aan met Sia. De Wild Want zakken er 11. Langs genoteerd, Jason Mraz, I Won't Give Up, staat ondertussen alweer 18 weken in de lijst van Europa. 18 mei komen we ook tegen in de geschiedenisboeken. 1804, Napoleon Bonaparte wordt het bij eh, Senaatbesluit uitgeroepen tot keizer. In 1857 is de opening van de Rotterdamse Diergaarde, de latere Diergaarde Blijdorp. in 2007 de Golera Gorilla Bokito van datzelfde Diergaarde Blijdorp dat 150 jaar bestaat. Springt over een beek en ontsnapt korte tijd.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 Eh, volgende week moet het weer allemaal wat beter gaan worden, zeggen ze. Dan zal deze plaat het nog beter gaan doen. Gustavo Lima met zijn zomerhit Ballade in de vierde week omhoog van 24 naar plek 17. voor nog Nick Mier en Starships. Die plaat gaat omhoog van 22 naar 19. David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne. I Can Only Imagine. De plaat gaat omhoog van 21 naar 16. Where you been, where my life, my life. shoot me. smooches. You're a beast, you're, pure are beauty.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 Sipping on the throne. just to calm my nerves. Oh oh, popping bottles by the phone. Oh yeah, had me up, had me down be on it too. Everything you said is like gold with the view. Business in the front, party in the back. Maybe I was wrong. Was the outfit really whack? This kind of thing doesn't happen usually. I'm on the opposite side of it. Truthfully, I know you want it, so come and get it. Cheerio. See, I've been waiting all day for you to call me baby. So let's get up, let's get on it. Don't you leave me broken hearted tonight. Oh. de tweede single die ze ooit uitgebracht heeft, Carmen. De eerste was in 2011 Crash Your Party. En dat eh, kwam eigenlijk alleen in de United States ergens binnen in de lijst. Daar ergens op 36. En deze Carmen Broken Hearted, dat is toch in heel Europa meteen een hit aan het worden. Zes weken lang staat ze nu in de lijst van Europa. En omhoog van 15 naar 13. Daarvoor Chris Brown, Turn Up The Music.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 en Wiz Calavia de Payphone. Dat was de nummer 11 van deze week. Kijken wij eens achterom naar 20 tot en met 11 vinden wij namelijk Adam Lambert en Bruno Mars Never Close Our Eyes. De vierde week omhoog van 23 naar 20. Nicki Minaj en haar Starships gaan in de zevende week omhoog van 22 naar 19. Simple Plan en Kane en Summer Paradise in de twaalfde week zakken van 13 naar 18. Van 24 omhoog naar 17 in de zevende week. Gustavo Lima en Ballade. David Getta, Chris Brown en Lil Wayne. I Can Only Imagine. In de vijfde week 5 plaatsen omhoog van 21 naar 16. En Hot Shell Ray Honestly zakt van 14 naar 15 in de zevende week. Chris Brown, Turn Up The Music gaan we naar beneden. En wel van 10 naar 14 in de 12e week. En Carmen Brokehearted staat 6 weken in de lijst. Gaat van 15 naar 13. Van 18 omhoog naar 12 in de vijfde week. Moon 5 en Wiz Calabria dus met die Prephone. En nummer 11, die stond vorige week nog erg hoog in de lijst, namelijk zelfs op 2. Maar in de tiende week zakken Quintino en Sander Silva met Epic ver naar beneden van 2, zak dus naar die 11e plek. Nummer 10, die is deze week in handen van Mario Hartowner en Russell Kicks. In de zesde week gaat de Walk omhoog van 12 naar plek nummer 10. met Meyer Hattaner en Whistlecakes The Walk omhoog van 12 naar 9. Jason Hulo Breeding, die moet wel wat inleveren. Die zakt namelijk van 3 naar 9 en van 4 zakken naar 8 Train and Drive-By. Nickelback gaat dan weer de goede kant op. Lullaby gaat in de negende week namelijk omhoog van 8 naar 7. Een van de platen die deze week blijft zitten, waar die vorige week ook zat, die is van DJ Fresh en Rita Ora. Hot Right Now staat nu 8 weken in de lijst en net als vorige week de nummer 6 van Europa.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 our be safe to shore found yourself before Like I found myself in pieces on the hotel floor Hard times have held me carry on. Well, it sucks to be on. de top 4 gevallen John Mayer en Shadow Days. Want in de negende week gaat hij omhoog van 9 naar plek nummer 4. En daarvoor Of Monsters and Men en Little Talks. En die plaat gaat in de achtste week omhoog van 7 alweer naar plek nummer 5. Gia Fresh was de eerste blijven van vandaag samen met Rita Ora. Hot Right Now op plek nummer 6. Tijd voor ons om top 3 in te gaan. Wat heb ik voor je klaarstaan? Nou, in ieder geval de plaat die vorige week op plek nummer 5 stond en deze week omhoog gaat naar 3. Alicia Banks en Lacey J en 212. your camera You can see you been that bitch shit September In the league, that young sister beacon The bitch who wants to compete And I can freak fit that pump with the And You know what your bitch become when her weeping I just wanna sit that town. Ay, nigga, you know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one dude, Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? shot, homie, if you want to, put your guns up. Tell your crew don't front, I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to I'm the new from young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do it, goon, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face. Because you like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. De snelstijger van deze week is in handen van Rihanna. Net als vorige week dus Where Have You Been gaat deze week omhoog van 11 naar 2. Dat alles in de zesde week dat zij in de lijst staat. Begon het verhaal met dat er twee blijven waren. Nou, één kwamen we tegen op plek nummer 6. DJ Fresh en Rita Ora Hot Right Now. En de andere, dat is de nummer 1 van Europa.